Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma wil de problemen met taxironselaars op Schiphol zo snel mogelijk oplossen. Ze wil daar desnoods de wet voor aanpassen, maar ze heeft nog geen concrete wetswijziging voor ogen. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen. Reizigers op Schiphol worden lastiggevallen door taxichauffeurs en ronselaars die niet op de officiële standplaats mogen staan. Ze doen dat buiten de terminal, dat mag, maar veel reizigers klagen over opdringerige en agressieve ronselaars die mensen zo ongeveer de taxi intrekken. Passagiers moeten vervolgens soms honderden euro's betalen voor een rit naar Amsterdam. China heeft bij de Verenigde Staten geprotesteerd tegen de patrouilles van een Amerikaans oorlogsschip in de Zuid-Chinese zee. Volgens het Chinese ministerie van Defensie is de aanwezigheid van het schip bij de Paracel-eilanden illegaal en een provocatie. China beschouwt het gebied als zijn territoriale wateren. De VS erkent dat niet. Twee Chinese oorlogsschepen hebben het Amerikaanse schip gedwongen te vertrekken en China heeft gedreigd de luchtmacht in te zetten. Het gebied bij de Paracel-eilanden wordt ook geclaimd door Taiwan en Vietnam. De VS zegt dat het doel van de patrouille is om zeker te stellen dat schepen daar volgens internationaal recht kunnen blijven varen. Komende nacht is er weer een meteorietenregen te zien. De zwerm Orionide is al begonnen, met tussen de vijf en tien vallende sterren per uur. Maar die meteorieten zijn nog niet heel goed te zien, doordat het maanlicht stoort. Rond 6 uur morgenochtend is de zwerm op zijn maximum, met ongeveer 12 vallende sterren per uur. Het weer, te beginnen in het noorden wordt het overal droog.